Die zou moeten onderzoeken of er een nieuw kabinet gevormd kan worden... met een beperkte opdracht. Ondertussen moeten er zo gauw mogelijk verkiezingen worden uitgeschreven, vindt Van Geel. Ook PvdA-leider Bos heeft voor snelle verkiezingen gepleit. Een lijmpoging zou volgens hem ongeloofwaardig zijn. De metrobotsing van zaterdag in Amsterdam kwam door een defect smeersysteem. Normaal wordt er altijd vet gespoten op de zijkant van de rails, maar nu was het er ook bovenop terechtgekomen. Door het gladde spoor blokkeerden de wielen van de metro, die daarna doorgleed tegen een andere stilstaande metro. 31 mensen raakten gewond. Uit voorzorg zijn alle 14 smeerinstallaties in Amsterdam tijdelijk uitgezet. De curatoren van DSB hebben de miljardenclaim van de stichting Hypotheekleed afgewezen. Dat heeft voorzitter Lakenman van de stichting laten weten. Lakenman wil via een collectieve actie de schade voor DSB-klanten verhalen. Maar de curatoren houden vast aan een individuele behandeling van de klachten. Lakenman stapt nu naar de rechter om de 2,8 miljard euro te claimen. Woningcorporaties in West-Brabant willen dat vijf gemeentes in die regio de komende 15 jaar alleen nog seniorenwoningen bouwen. Ze vinden de huidige bouwplannen veel te ambitieus. Zo zijn er in zowel Bergen-op-Zoom, Steenbergen als Tolen plannen voor grote woonwijken aan het water. De woningcorporaties wijzen op de vergrijzing en de verwachte bevolkingskrimp in West-Brabant. Seniorenwoningen zijn volgens hen daarom een beter idee. In Waalwijk heeft een man van 40 zelfmoord gepleegd vlak voordat hij werd gearresteerd. De man werd ervan verdacht dat hij begin deze maand een fietsende vrouw in Sprangkapelle had beschoten. Zij raakte daardoor ernstig gewond. Toen agenten de verdachte wilden aanhouden, vonden ze hem dood in zijn huis.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 I Ik wil je kennen van binnen en van buiten. De formatie Forner. Alweer jaren geleden dat dit een eh, grote hit was voor eh, die formatie. En nu worden ze af en toe nog wel eens gedraaid hoor. Welkom bij deze uitzending van de Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is pas geleden nog een grote hit geweest. Zij het dan in de Nederlandse uitvoering, in het Duits, in de Spaanse, in de Italiaanse. Weet ik hoeveel uitvoeringen er geweest zijn van ABBA The Musical. Maar het was de ene hit na de andere, ook met Dancing Queen. radio is niet op Radio 4 gesprongen hoor. Nog dat het daar een beetje op lijkt hè, als je de fifth van Beethoven hoort. Maar nu wordt het uitgevoerd door Exception zei ik nog tegen u van Nora Jones. Lang geleden dat hij iets nieuws heeft uitgebracht, hè? Excuseert u mijn stem een beetje, hoor. I Wouldn't Need You. Dit is geschreven door die Nora Jones. maar een kleine oversteek maken hè, over, de, over de Noordzee. En dan van Engeland naar Ierland. Daar lopen de Dubliners rond en ze hebben het over Back in Dunham Goal. that many months it was to give me. And it's no never in the long day. Will you find me back in Durham jail? No, never in the livelong day. now you see the trouble that has got me. There are four bare walls of which to stare. Me food and me lodgings they are paid for. You can't see the turning of the key to hear the turning that is all you wait for. And it's no never in a little long day. Will you find me back in your own jail? No, never in a little long day. Will you find me back in your own jail? with only iron bars around to lean on. I gave the cold bath to dampen down my wrath, for it's barely just a month ago I had one. God knows I need a suit of clothes. You think they could have found a one to fit me? Me boots would be fine if they were both a nine. I'm walking like a fall of stone that hit to me. And it's no, never in the new long day. Will you find me back in Durham jail? No, never in the new long day you'll find me back in Durham jail. And I'm sure that me mother's heart would break to see me in a state of such repentance. I'm glad she's not around to see, and I'll be out before she finishes her sentence. The sun will shine, I'll leave it all behind, knowing I've done me time and done me duty. Then out of the gate and the narrow and the straight to the place where I have buried all the booty. And it's no never in a little long day will you find me back in Durham jail. No, never in a little long day will you find me back in Durham jail. Nou, dit, eh, dit ga ik even opnieuw starten. want eh, hij sprong in één keer door naar 17 seconden. En op 17 seconden dan begint deze Olita Adams te zingen. Het is officiële nummer van eh, niemand minder dan Elton John. Die heeft dit geschreven samen met Benny Turpin. Het is een vast schrijversduo, hè? Time stands still before me. Frozen here on the ladder of my. John, hij heeft het eh, jaren geleden al eens een keer geschreven. Hè? Maar eh, deze Olida Adams, zij brengt het ook heel erg mooi hoor. En dit, dit is Danny de Munk met Hand op mijn hart. Er zijn veel mooie vrouwen in het leven die ik zie. Maar wat heb ik nou? gedaan. Zij die mij zo dierbaar is, ik deed haar veel verdriet. En ben ik veel te ver gegaan. Huilend staat ze voor me, sla mijn armen om haar heen. En ik zeg haar, ik laat jou. Want ik wil je terug, koste wat het kost. Want jij bent toch mijn toekomst en die wil ik echt niet kwijt. Schat, ik zeg je geleden was ik op vakantie in, eh, in Frankrijk. En daar loopt een dame rond, luisterend naar de naam Patricia Kaas. Ze had een nummer opgenomen met James Taylor. En ik kon het maar niet gevonden krijgen.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 every night. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing you can't deny. Like the fact that I will love you till I die. A-Team Live. Er is een DVD uitgekomen en daarnaast ook nog eens een keer een CD met allemaal muziek van die Katie Mellowa. Dat ze een live optreedt. Sailing to Philadelphia is een cd die eh, een aantal jaren geleden is uitgekomen. Tien jaar geleden om precies te zijn is een cd van Mark Knopfler, maar dat herkent u aan de gitaartonen, hè? De ene omschrijft het als wollig, de andere omschrijft het als razendsnel. Ik vind het gewoon prachtig. What is? Drink dens are spilling out, staggering in a square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. There's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key chimes down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs me in a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. Eh, computers op losgelaten, net als in sommige muziek. Want een eh, aantal jaren geleden, in 2004 om precies te zijn, kwam er een cd uit van Lee eh, Leanne Womack. I Hope You Dance, zo heet de cd. Het nummer, dat is prachtig geschreven, wordt prachtig uitgevoerd door die Lee Womack, Womack samen met de The Sons of the Desert. Maar dan, als bonus track, hebben ze daar ook ineens een ander nummer bij gezet. En dan hebben ze daar ook nog eens een keer een computer op losgelaten. En dan heet het ineens de Rolling Mix van I Hope You Dance. van nog wel eens een keer het origineel laten horen. De stem van die dame is precies hetzelfde natuurlijk ook van The Sons of the Desert. Alleen het is dan een iets rustiger nummer als dit hoor. Dan straks draai ik een nummer van eh, Patricia Kaas samen met eh, James Taylor. Hier in Nederland loopt een jonge man rond. Hij is helemaal idolaat, zegt hij zelf, van die James Taylor. Hij luistert naar de naam Robin van Beek, heeft de cd opgenomen met songs van die James Taylor noemt de cd gewoon Taylor Made en heeft inderdaad de sfeer echt heel goed te pakken genomen hoor. En ook de backing vocals van de dames en de heer op de achtergrond zijn bijna perfect. Dit is hier met Fabriek. Mijn opa was een zeeman, getrouwd met de wind. Mijn vader was een timmerman en ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man waarvan ik zelf niet eens een naam weet. Hij dronk te veel en liet me alleen achter met twee vragende ogen. Dit werk gaat niet vanzelf. Dit werk is ook niet slecht. Dit werk geeft mij het eten voor het kind waarvoor ik ver. Ik wacht maar op een dagdroom om me door de dag te helpen. Dan is het tijd voor koffie en mijn broodje en ik hoop dat ik wegdroom. Dan is het ik en mijn werk voor rest van de middag en ik weet het voor de rest van mijn tijd. Mijn gedachten dwalen af, terug naar lang als ik met hem speel. Mijn opa's verhalen, die nemen me dan mee. Naar de schepen en de vrachten en de vrienden die hij achterliet op zee. Maar het is mijn leven dat verspeeld is. Ik was zelf zo dom zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rij naar huis vanavond, staren naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal. Dus mag ik alsjeblieft zolang als mijn lichaam het toelaat. En nooit een man ontmoeten naar wie het grote geld gaat. Dan is het ik en mijn merk voor de rest van de morgen. Voor de rest van de middag. En ik weet, voor de rest van mijn tijd. En dat allemaal live hè, van deze Robin van Beek. Ik heb mensen gehoord die eh, zeggen van deze cd, het is een mooie cd geworden. Hij heeft de sfeer goed te pakken. Maar als je heel de cd afluistert, ja, dan wordt het allemaal een heel klein beetje vlak. Nou, dat moet ik wel, eh, wel eens zijn met, eh, met die mensen. Michael Bublé met een groot orkest achter zich bekend nummer van jaren geleden.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 ongeveer de laatste volledige plaat voor eh, deze uitzending van Muziekeria. Dan heb ik het over Celine Dion. Show me some emotion. Nou ja, muziek is emotie.